en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker. Voortvluchtige criminelen krijgen probleemloos een paspoort. Dat komt doordat honderden van hen niet op een lijst staan... die moet voorkomen dat ze een reisdocument krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Justitie maakt weinig gebruik van de zogenoemde signaleringslijst. Van de ruim 1500 voortvluchtige veroordeelden die er voor een aanmerking komen... blijken er maar 217 geregistreerd te staan. Gemeenten gebruiken die lijst bij het verstrekken van paspoorten. Staatssecretaris Teven zegt in een reactie tegen RTL dat het Openbaar Ministerie de wettelijke mogelijkheden beter moet benutten. Italië gaat op 24 en 25 februari naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Dat heeft het demissionaire kabinet van premier Monti bekendgemaakt. Vandaag maakte president Napolitano de weg vrij voor de verkiezingen door het parlement te ontbinden. De technocrat Monti volgde ruim een jaar geleden Silvio Berlusconi op om Italië uit de economische crisis te loodsen. Gisteren diende Monti zijn ontslag in omdat de partij van Berlusconi hem niet meer steunt. In Den Helder zijn het transportschip Rotterdam en de onderzeeboot Bruinvis teruggekeerd. Ze deden mee aan de NAVO-missie tegen piraterij voor de kust van Somalië. Momenteel levert Nederland geen schepen meer aan de missies van de NAVO en de EU bij Somalië. Vanaf februari gebeurt dat wel weer. In Twente heeft de marechaussee een automobilist aangehouden na een lange achtervolging. De man was, bij de, was er bij een verkeerscontrole langs de A1 bij Oldenzaal vandoor gegaan. Hij reed in een auto met Litouws kenteken en vluchtte naar Duitsland, gevolgd door de marechaussee en de politie. Uiteindelijk reed de man terug naar Nederland, waar die bij Losser een politieauto ramde. Toen kon die worden aangehouden. De auto waarin die reed bleek in Duitsland te zijn gestolen. De man zit nu vast voor poging tot doodslag. Het weer, vanavond blijft het stevig doorregenen. Ook morgen af en toe regen. In de loop van de middag wordt het wat droger.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 De Euro Breakdown. En welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown. Op weg naar de nummer 1 van Europa. En welke plaat op dit moment de beste is in Europa... dat horen we natuurlijk even voor de klok van 5 uur. Jaargang 22 van de Euro Breakdown, aflevering 51 en vandaag 21 december 2012. 16 stijgers, 4 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat is de lijst van vandaag. David Guetta CIA, e de She-Wolf, Falling to Pieces, verdwijnt na 17 weken. Gay Sebastian, Lupa Fiasco, Battlescars verdwijnt na 15... en Cash Cash Michael Jackson tot 14 weken in de lijst snelste stijger hebben we al voorbij horen komen. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. De plaat ging er acht omhoog. En de snelste dalen, dat was This Kiss. Carly Rae Jepsen, negen plaatsen zakte zijn naar beneden. Ook die hebben we voorbij horen komen. Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Ondertussen alweer 18 weken lang in de lijst van Europa. En daarmee de langsgenoteerde plaat. 1163, Midden-Nederland wordt getroffen door uh, sint vloed op 21 december. In 1937 op deze dag. Walt Disney brengt Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen uit. De eerste tekenfilm van de speelfilmlengte. In 1988 was er 207 mensen komen om bij een vliegtuig tussen Pan Am Vlucht 108 explodeert en eerst het op Lockerbie.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 I Found You, zo heet de single van The Wanted. En in een vijfde week gaan zij omhoog van 19 naar 17 toe. Daarvoor Labyrinth en Miles Day. Beneath Your Beautiful. En de vierde week omhoog van 23 naar 18 toe. 16 is er voor Psy en zijn Gundam Style. In de dertiende week zakt hij eh, van 10 naar 16. En ook Bruno Mars lokt het out of heaven is onderweg naar beneden. In de twaalfde week namelijk van 12 naar 15.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 De plaats staat 9 weken in de lijst en ging van 15 omhoog naar 13 toe. Dat gaf ons even de tijd om achterom te gaan kijken. 7 minuten voor de klok van half 5. En een beetje, ja, toch wel... Het is een beetje nattig als ik zo naar buiten kijk hier in Zandvoort. Kijken wij naar de lijst zien wij op 20 Pitbull, TGR, Don't Stop the Party. In de tiende week zak het van 17 naar 20. Misha B, Doe Je Think of Me, staat 5 weken in de lijst van 21 omhoog naar 19. En van 23 omhoog naar 18, Labyrinth en Wilson Day, Beneath Your Beautiful. The Wanted, I Found You, gaat twee plaatsen omhoog in de 5e week naar 17. De Passage zijn Gunman Style zakt er 6 in de dertiende week. Bruno Mars, Locked It Out of Heaven, 12 weken in de lijst, zakt van 12 naar 15. Delta Goodrum, Wish You Were staat 6 weken in de lijst, gaat van 18 omhoog naar 14. En van 15 naar 13 in de negende week net Colvin Harris, Florence Wall en Sweet Nothing. One Direction, Live While We Are Young. In de 12e week zakt het van 7 naar 12. De nummer 11 is van Ellie Golding. Anything Could Happen staat 8 weken in de lijst. Gaat hem ook van 14 naar 11 toe.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 Lover of the Light stond vorige week nog op nummer 13. Deze week vier plaatsen omhoog. En ook kom je inderdaad op plek nummer 9. Olly Murph, Florida Troublemaker stonden daar vorige week nog. Maar die zak in hun negende week van 9 naar 10 toe.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 I know you're not far away. Close my eyes and I will still see you lying next to me. Wearing nothing but a smile. I gotta leave right away. Counting cracks along the pavement to see you face to face. Thinking about the conversation. I know I'm not one to change. I've been She's someone else's angel. It may sound stupid that I'm wanting you back, but I'm wanting you back, girl. Now standing in the dark. Lawson and Standing in the Dark. Ondertussen staat hij acht weken in de lijst van Europa. En stil blijven staan, dat doet hij, want hij staat net zo zes als vorige week. Fiona Lewis, Daarvoor en Trouble op 8. En Adele, die kwamen we tegen op 7. Die heb je niet gehoord, want die zakt van 3 naar 7. De nummer 5, is in handen van Passenger. Let Go kwam 6 weken eh, geleden de lijst binnen. En gaat nu omhoog van 8 naar 5 toe. Zometeen weer zitten blijven.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 Net op 6 al blijft zitten Lawson Standing in the Dark. En Train en Ashley Monroe Bruisers blijft deze week ook zitten. Die doen dat dan op nummer 4. Ook acht weken in de lijst, dat is de nummer 3 van deze week. En die is van eh, Tom Hodel. En aan de laf dus acht weken in de lijst. Vorige week nog de nummer 5, deze week omhoog naar 3. Straks voor jou op 2 Pink. Try staat ondertussen zeven weken in de lijst en blijft zitten op die tweede plek.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 Oh, my tears have been used all on another love, another love. Oh, my tears have been used all. van deze week is een handen van Pink. En die heet inderdaad Try, Try, Try in de zevende week. Blijft zij zitten op die tweede plek. Tom O'Dell, nou de laatste staat acht weken in de lijst... ging omhoog van vijf naar drie toe. En Train, Ashley Monroe, Bruisers in de achtste week blijven zitten op 4. Passenger, Let It Go van 8 omhoog naar 5 toe. 6, Last and Standing in Dark. Adele, Skyfall zakte naar 7. 8 was er voor Leona Lewis en Trouble en Sons, Love of the Light op 9 en 10 voor Only Murs en de Flowrider, de Troublemaker. Heb je nog één plaats van het goed? De nummer 1 op dit moment in Europa is nog steeds in handen van Robbie Williams en Candy. In zijn tiende week blijft hij zitten op nummer 1. Er is mij u alvast een heel goed weekend te wensen. En natuurlijk ook hele fijne feestdagen. Leuke kerstdagen en eh, ik denk dat we elkaar nog wel even spreken voor 2013. Tot volgende week. different man. Stuur je allemaal fijn.